Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Cabaretier Chris Verlaan heeft de 53e editie van het Cameretta-festival gewonnen. Hij won zowel de jury als de publieksprijs. Volgens de jury is het knap hoe Verlaan autisme in zijn show weet te verwerken... afgewisseld met mooie verhalen en liedjes. Verlaan mag samen met de twee andere finalisten op tournee... langs 60 theaters en poppodia... Eerdere winnaars van het Kamarettenfestival zijn onder andere Theo Maassen... Mark-Marie Huibrechts en Brigitte Kaandorp. De Franse president Macron heeft op Twitter fel uitgehaald... naar de actievoerders die al dagen demonstreren... tegen het verhogen van de brandstofprijzen. Hij spreekt er schande van dat de oproeppolitie is aangevallen. De actievoerders zijn boos omdat de regering de accijnzen op brandstof heeft verhoogd. De betogers dragen daarbij gele fluoriserende hesjes... In Parijs kwam het tot rellen en moesten de ME traangas en rubberkogels gebruiken... om de betogers uiteen te drijven. Ook in België wordt gedemonstreerd tegen de verhoogde brandstofprijzen. In Charleroi ging een groep van zo'n 150 mensen de straat op en blokkeerde wegen. Volgens Belgische media zouden daarbij ook winkels zijn geplunderd. De politie heeft de demonstranten verdreven en een onbekend aantal mensen aangehouden. In verschillende Europese steden is vandaag gedemonstreerd tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In Parijs gingen duizenden mensen de straat op. In Athene, Genève en Rome waren de betogingen kleiner. De Franse betogers droegen paarse kleding en noemen zichzelf non-toets. Het staat voor wij allemaal. De beweging is geïnspireerd op de MeToo-beweging die vorig jaar groots in het nieuws kwam. De betogers willen dat overheden meer geld uitgeven om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.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 Take away my sadness, fill my life with gladness, ease my trouble, that's what you do. take away my sadness is my trouble that's what you do www.zfmzandvoort.nl we are so magical. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable.